pasgeboren Simon, wij vervelen ons zo. Hey, is dat Joost Klein? Doe de Friesland Bob. Wist je niet dat ik van Friesland kom? Doe, doe de Friesland Bob. Blaas het op als een fietsman pop. Take gravy and baby, let's get it. Kom van dagen, dagen op Reddit. Kom van Rayman's Raving Rabbits. En ophouden had ik fucking veel credits. Ik moest werken bij de boys. Mocht niet ballen met de boys. Maar ze lieten me geen choice. Want ze vonden me te queer. Ben een vies met cheer. Drink maar koffie verkeerd. Ik wil zitten bij de voice. Wil niet werken bij de Intertoys. Een andere provincie vind ik minder mooi. Ja, gemeente en bestuur, dat is een teringzooi. What the fuck? Ik maak de pizza van bim Bam Bom. Wij zeggen, oh, maar doen niet aan box. Elf zitten toch, maar fietsen toch. Ik ben een Fries, dit is een Friesland Doe de Friesland Bob. Wist je niet dat ik van Friesland kom? Doe, doe de Friesland Bob. Blaas het op als een fietsbaan pop. Friesland Bob, Bob. Wist je niet dat ik van Friesland kom? Doe, doe de maar Blaas het op als een fietsman Jongens ik go, check go, die bro met die pik nou Rip go, iets meer juice op een trick nou Tik nou, let's go nou van Friesland kom. Doe, doe de Friesland Blaas het op als een fietsbaan pop. Friesland Bob, Friesland Bob. Wist je niet dat ik van Friesland kom? Doe, doe de Friesland Blaas het op als een fietsbaan Doe, doe die kop zat op. Weet je niet dat ik van die kop afkom?